En dan gaat het IJslandse parlement erover stemmen. Een eerder overeenkomst over de terugbetaling van het geld werd door de IJslanders afgewezen in een referendum. De bestuursleden van het meldpunt voor misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk stellen hun functie ter beschikking. Aanleiding is de tussentijdse rapportage van de commissie Deetman. Die concludeert dat hulp en recht aanvankelijk volkomen onvoorbereid was op de stortvloed aan klachten. De stichting zegt zich de stevige kritiek aan te trekken. Het afhandelen van meldingen zou inmiddels beter gaan. Hulp en Recht gaat nu om de tafel met de conferentie Nederlandse religieuzen en de bisschoppen. Naar aanleiding van het tussentijdse rapport bieden de bisschoppen opnieuw hun diepgevoelde medeleven en hun excuses aan. Ze benadrukken dat het onderzoek naar het seksueel misbruik transparant, onafhankelijk en wetenschappelijk wordt uitgevoerd. In Friesland heeft de politie gisteren en vandaag herhaaldelijk schapen van de weg gehaald. De dieren kunnen uit hun weiland ontsnappen via bevroren sloten. Vandaag haalde de Friese politie een kudde schapen van de A7 bij Bolzwart.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 see ya.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 town in a your drop top girl, you not stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. It's a top top girl. Me and you together is a rock that girl. Drive round the town in a your drop top girl, you not stop shop girl. Little more the dirty one, rock that world. Baby boy, you stay on my mind. day. live in Zandvoort. En jij bent erbij. Als het lijkt alsof niemand naar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 true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 吧。